Op dit moment praat informateur Opstelten weer met de onderhandelaars van de drie partijen. Voor het overleg zei VVD-leider Rutte dat hij nog vragen heeft, maar hij wilde niet zeggen welke. PVV-voorman Wilders, die samen met CDA-fractievoorzitter Verhagen aankwam, liet zich in soortgelijke zin uit. Door de spanningen binnen het CDA hebben de onderhandelingen over een nieuw kabinet twee dagen stilgelegen. De ijskappen op Groenland en West-Antarctica smelten tweemaal zo langzaam als werd gedacht. Dat zeggen Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers. Bij de interpretatie van satellietgegevens is tot nu toe te weinig rekening gehouden met het op- en neergaan van de aardkorst onder de ijskappen. Daalt de aardkorst, dan lijkt het van bovenaf of de ijskap dunner is geworden. Maar dat staat nu dus ter discussie. Medisch Spectrum Twente heeft patiënten van de niet functionerende neuroloog Jansen jarenlang aan hun lot overgelaten, concludeert een onderzoekscommissie. Jansen werd eind 2003 ontslagen omdat hij geregeld de verkeerde diagnoses gaf en verkeerde behandelingen voorschreef. Volgens de commissie zijn Jansens patiënten na zijn ontslag vijf jaar lang in de steek gelaten. Er is niet gezocht naar mogelijk gedupeerde patiënten en de welbekende slachtoffers werden niet begeleid. Volgens het CBS staat de economie er beter voor dan een maand geleden. Het CBS spreekt nu van herstelfase in plaats van laagconjunctuur. Er zijn weer meer banen en het vertrouwen van zowel consumenten als producenten zit in de lift. Ook de Rabobank constateert dat de Nederlandse economie uit het dal kruipt, maar de bank waarschuwt wel dat het herstel nog niet bestendig is. Ferrari roept wereldwijd 1250 auto's terug naar de garage. Van het nieuwe model 458 Italia blijkt de lijm in de wielkasten vlam te kunnen vatten. Er zijn vier van dat soort incidenten gemeld. Een Ferrari 458 kost zo'n 200.000 euro. Dan het weer toenemende bewolking, vooral in het noorden en oosten enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen meer zon, maar wel nog plaatselijk een bui.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 So just sit please enjoy your ride. Cause life just feels so breezy. easy. Saturday summer winter tropical and bright. Like champagne colored drops.